Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Je mag over een tijdje geen mes meer op zak hebben in Den Haag. Op straat en in openbare gebouwen wordt het verboden. Dat geldt ook voor keukenmessen, zakmessen of een Stanley-mes. Er zijn de laatste tijd meerdere incidenten geweest in de stad. Eerder deze zomer werd een medewerkster van een supermarkt doodgestoken op haar werk. Ook in andere steden zijn er problemen met messen. Amsterdam kwam daarom begin vorige maand ook al met een messenverbod. Huisbazen hebben een manier bedacht om meer huur te vangen. Ze sluiten geen afzonderlijke contracten meer af met huurders... maar zetten iedereen in een gebouw op één contract. Daardoor is het geen kamerverhuur meer... maar valt de woning onder de vrije sector en kan de huurprijs dus omhoog. En in de Amerikaanse staat Florida maken ze zich klaar voor orkaan Idalia. Waarschijnlijk komt de orkaan in de loop van de ochtend aan land. De eerste windvlagen die zijn al voelbaar, zegt deze Amerikaanse verslaggever. The wind significantly increased in the last few minutes. So the rain has let up, but we are feeling the force of that wind just sweep through the area now. En modejournalisten en influencers zitten de komende dagen front row. De Amsterdam Fashion Week begint vandaag. De Nederlandse ontwerper Ruben Jurjen is ook van de partij. Hij ontwierp een kledingstuk dat iedereen past. One size fits all dus. Dit is een broekje geïnspireerd op een boxerpak, maar veel meer los en zwierig en, en ja, rood en roze. <laughs> ja. Dit is voor iedereen die het wil. Dit kledingstuk is aanpasbaar naar elke maat, elke vorm, elke whatever. En dan krijg je het weer nog. Vanochtend vanuit het westen pittige buien met soms ook hagel en onweer. Later zijn er opklaringen met ook meer zon. Het wordt vanmiddag een graad of 18.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 De The Motions speelden een stijl van muziek die bekend staat als nederbeat. Een mix van beat en rhythm and blues. Ze waren een van de populairste bands uit de Haagse beat scene. Wasted Words was een van hun grootste hits, maar ook It's the Same Old Song en Why Don't You Take It zijn niet te versmaden. Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. werd opgericht in 1961 als Sandy Coast Group door de 14-jarige Hans Vermeulen. In 1974 viel de groep uit elkaar. Sandy Coast wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse 60s groepen.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 I don't know if I'll ever see her again. en 70s muziek luister je naar Triple Play. Kees de Haan. these days. We used to have such very long talks together, but now many times we don't know nothing to say. little things remind ik op bij Vinkenveen. Niet meer dan één hoe verder, de afslag Schiphol Amstelveen. Ik neem de bocht daarna te scherp, er valt wat as op je rok en je kijkt naar mij. Ik zet de radio zacht, maar ik weet niets meer. Van alles wat ik net nog in mezelf zei. Denk jij dit moment hetzelfde? Maar om terug te gaan gingen wij te ver Je geeft me vuur voor een nieuwe cavalier En in de verte stijgt een jet van Martinez oh, Wat hou ik van jou, denk ik in de hal De hele wereld is daar waar wij tussen staan En een stem zegt willen alle passagiers voor de kaal 204 naar de uitgang gaan. Als ik Meter hoog in je vliegmachine. Kun je mij al zou je willen niet eens meer zien. Je zegt nog zacht, ik schrijf je wel Als alles wat persoonlijk is Ik knik alleen, oh, okay, maar weet dat ik je nu al veel te erg mis. Dan ga je door de pascontrole, je kijkt nog even om en je zwaait naar mij. <laughs> Ik glimlach, maar iets sterft in mij. Want ik weet ook nou is het echt voorbij. Ik sta uit het raam van het restaurant en zie Schiphol in de nacht. Op een landingsbaan knippert ver een licht, daar wordt een L al binnengebracht. De koffie is heet en bitter, de stewardess lacht en dan klinkt hol. De laatste oproep voor de passagiers van de KL 204, oh ik haat Schiphol. Want als ik God was, en die zilveren vogel vloog voorbij, samen met jou ver weg van mij. Als ik God was, als ik God was, dan plukte mijn handen uit de lucht en ik bracht Tien kilometer hoog in je vliegmachine. Kun je mij al zou je willen niet eens meer zien? De snelweg Utrecht-Amsterdam rijd ik af bij Vinkenveen. Er zijn een stuk of drie clubs in Hilversum En dan ga ik dan maar Peter Koelewijn is een icoon in de vaderlandse muziekbusiness. Hij is de grondlegger van de rock and roll in ons land, maar schuwde ook ander werk niet. Vlucht KL204 was de eerste, maar ook songs als De Sprong in het Duister en De Loop van een Geweer zijn. Triple Play, toppers van toen. Een koude morgen, kwart over twee. En in een bed vecht een vrouw hard voor haar baby. Het is haar eerste en elke week. Snijdt door haar heen, maar zij denkt slechts aan haar baby. Zij houdt de spijlen krampachtig vast. Dan een zacht huilen en de moed luistert. Het kind is daar voor de eerste sprong in het duister. Een maandagmorgen, vijf over acht. Hij ziet het schoolplein en hij voelt zijn knieën knikken. eerste schooldag en hij zegt zacht Ik wil naar huis maar moeder hoort niets van zijn snikken Want hij is al zes, baas over vriendjes Het echte schoffie maar diep in zijn hartje huist Paniek en angst voor die grote sprong in het duin en zij gaat het hun vertellen. Zij wil het huis uit, want buiten wacht de wereld en zij kan het zonder thuis ook stellen. Er komt verzet en haar moeder huilt nog. maar vader weet al dat zij toch niet naar hem luistert. Een beetje bang waart zij dan, de sprong in het duister. Een mooie morgen, kwart over tien. Hij in het grijs en zij in een wolk van Zo Zoveel vrienden kwamen en zien. Zij kregen alles van fondue stel tot tranen weggeveegd. Op het moment dat het ja wordt werd gefluisterd. De dag was mooi voor een nieuwe sprong in het duister. hetzelfde ideaal dat nog nooit in vervulling ging. 1970 scoorde de T-set een grote hit met She Likes Weeds. Het nummer ging over een vrouw die van bloemen hield die op het graf van haar geliefde groeide. Het nummer werd echter verboden in de Verenigde Staten, omdat men dacht dat het over drugs ging. some man T-Set was een band uit de Nederbeat-tijd die in 1965 werd opgericht door zanger Peter Tetro in Delft. Ze speelden een mix van beat en poprock en hadden verschillende hits in Nederland en daarbuiten. Ook Ma Bellamy en Red Red Wine zijn grote hits van deze groep. Ma Bellamy. You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea bonjour, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy. There was a time that you thought that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now, starting you. Let's all give you the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me, believe in me now, I start anew. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. 1966 scoorde de Shoes hun eerste internationale hit met Na Na Na. Een vrolijk nummer met een catchy refrein. In 1968 veranderde de band hun stijl van beat naar rock en scoorden ze hun grootste hit tot dan toe met Osaka. Maar nu eerst Wasting Time. me. uit het verleden. Pussycat was actief van 1973 tot 1985 en kwam daarna nog een paar keer bij elkaar voor reunieconcerten.